Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Rotterdam is vannacht New York, Washington en Boston waren betogingen. In New York werden 60 mensen gearresteerd. Ook in Baltimore, de stad waar de zwarte Freddie Gray werd opgepakt, is weer gedemonstreerd. De man die heeft bekend dat hij John de Mol heeft afgeperst... wilde het geld aan goede doelen geven. Zijn advocaat zei in het programma Pauw... dat de verdachte in zijn leven veel ellende had gezien... en dat hij daar wat aan wilde doen. De man was 70 uit Zeist, eiste een groot bedrag van John de Mol. Hij dreigde de kinderen van zijn zus Linda iets aan te doen... als er niet werd betaald. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten hadden in 2010 hun bedenkingen bij Andreas Lubitz, de co-piloot die het vliegtuig van Germanwings in de Alpen liet neerstorten. Volgens de New York Times wist de luchtvaartautoriteit FAA dat hij depressief was en weigerde hem na zijn training in de VS een vlieglicentie te geven. Pas toen Duitse artsen verklaarden dat hij genezen was, kreeg hij zijn papieren. In Brazilië zijn bij rellen tussen demonstrerende leraren en politieagenten zeker 200 mensen gewond geraakt. De rellen waren in de stad Curitiba. De leraren wilden het congresgebouw bestormen en de politie gebruikte rubberkogels en traangasgranaten om hen tegen te houden. De Braziliaanse docenten zijn fel tegen hervorming van het pensioenstelsel. Het weer nog vandaag zon, maar ook buien. Later met kans op onweer en windstoten. En het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... bij Hoevelaken 6 en bij Eembrugge 4 kilometer...